12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Meer jongeren in Nederland vinden een baan, meldt het CBS. In totaal hadden de afgelopen maand 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 25 een baan. Dat zijn er 63.000 meer dan een jaar geleden. Volgens het CBS profiteren jongeren nu het eerst van de aantrekkende werkgelegenheid. Dat komt vooral door hun verse kennis en ze zijn flexibel en goedkoop. De helft van alle werkende jongeren heeft een klein baantje en werkt minder dan 12 uur per week. Dat is vooral omdat de meeste jongeren nog naar school gaan. Een internationale site voor mensen die vreemd willen gaan is gehackt. De groep hackers dreigt de persoonsgegevens van 37 miljoen gebruikers openbaar te maken... als de vreemdgaansite Ashley Madison niet offline wordt gehaald. De meeste gebruikers komen uit de VS en Canada. Ook in Nederland is de site actief, maar de site Second Love is hier de grootste. Zeker tien Afghaanse militairen zijn omgekomen bij luchtaanvallen door de VS, zeggen Afghaanse functionarissen. Twee Amerikaanse helikopters zouden per ongeluk een legerpost onder vuur hebben genomen in de provincie Lokar. Die regio staat bekend als Taliban-bolwerk. Na de afronding van de internationale missie vorig jaar in Afghanistan vertrokken de meeste buitenlandse militairen. De Amerikanen zijn gebleven en bombarderen Taliban en andere milities. Het Amerikaanse leger doet onderzoek naar het incident. In Libië zijn vier Italianen ontvoerd. Het zijn medewerkers van het Italiaanse oliebedrijf Eni. Wie de ontvoerders zijn is niet bekend. De vier werden gisteravond ontvoerd op het beveiligd terrein van het bedrijf bij de stad Melita in het westen van het land. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Italianen nogmaals opgeroepen Libië te verlaten vanwege de onveilige situatie in het land. Het weer is bewolkt in het uiterste zuiden en er kan wat regen of motregen vallen. In het noorden en midden van het land is er eerst nog veel zon, maar raakt het geleidelijk ook steeds meer bewolkt. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Utrecht staat tussen Gorkum en Lexmond 8 kilometer door bergingswerkzaamheden. Door een ongeluk is de N3 Papendrecht-Dordrecht in beide richtingen dicht bij de Merwedebrug.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 En we zijn weer helemaal compleet, want eh, ook mijn collega Dolly is aanwezig. Ja, gezellig weer, hè? Helemaal gezellig, Dolly. Ja hoor, zeker, lekker. Fantastisch. je hoe heb je het gehad? Want Dolly is op vakantie geweest, luisteraar. Zo warm. <laughs> is overal, overal in die zuidelijke landen is het, eh, is het erg warm. Hè? Dus ik eh, ja. had op Mallorca 37 graden. Ja. En, en wat, wat, eh, wat, wat, wat voor temperatuur heb jij van mogen genieten? Nou, de laatste week dat ik in Griekenland was... was het <laughs> tegen 43 graden aan. En het was echt, mag ik je verzekeren, geen pretje. Nee, dat kan me heel goed dus voorstellen. Dus ik, ik was zo blij dat ik weer in Nederland kwam met een beetje koelte. Ik ga gewoon zingend over straat bijna, hoor. <laughs> <laughs> hey, maar eh, nou ja, eh, jij, jij zat dan in Griekenland, ik, ik in Spanje. En om toch een beetje dat Spaanse gevoel eh, vast te houden. Ja, ah, mooi. cambié solo por ti. Porque nunca pensé que hacía tanto mal la soledad. Quiero recuperar de nuevo al fin sentir poderte amar. quedar afgelopen weekend had eh, zo ongeveer heel Nederland vakantie... en een massale uittocht. De wegen die waren overvol. Eh, met caravans natuurlijk, campers. Allemaal mensen die erop uittrokken. En eh, meestal ook naar Frankrijk. Want het is nog steeds een heel populair land. Ben jij wel eens in Frankrijk geweest, Dolly? Kom je er wel eens? Ik ben er één keer geweest met zo'n met zo'n bus, weet je wel. S ochtends vroeg naar Parijs en dan s'avonds laat weer terug. Oh, dat, ik vond er geen klap aan, want ik had geen Frans geld bij me. En alle banken waren dicht, want het was zaterdag. <laughs> Dus ik heb net als een klosjaar ergens op de stoep gezeten... met een goedkope fles wijn. Oh, dat was jij... Dat... en <laughs> <laughs> een kippenbout in mijn hand. dat, was, dat was jij dat vrouwtje wat ze op Montmartre hebben opgepakt. nou, dat toch net niet. Nee, ja, maar... Het Franse leger des oh, oh. Luisteraars, ook in de studio. u zult het niet geloven, want ik had het over vakantie. Nou, ook alle scholen zijn natuurlijk dicht... En mijn kleindochter Celine... Celine? Ja. Ja. Ietsje dichter bij de microfoon. Hey, eh, eh, eh, jij, hoe lang heb jij nou vakantie? Zes weken. Ja, maar hoe lang heb je al vakantie nu? Twee, hè? Ja, ik Ja, dus je hebt nog vier, <laughs> je hebt nog vier weken te, te, gaan. Ja, zoiets. Ja, en jij bent ook naar Spanje geweest, hè? Ja. En hoe, hoe heet was het daar? Nou, soms was het 35 graden, soms 40 graden. 40 graden. Vertel even aan de luisteraars, Celine, hoe oud jij bent. Ik ben 10 jaar. 10 jaar? Maar je had 11 kunnen zijn, maar je bent met, met, met een jaartje ziek geweest, toch? Nee. <laughs> nee, maar 10 jaar, wat een mooie leeftijd. En dat betekent dat jij nu in welke groep zit van het basisonderwijs? Nou, ik zat in op 6 en ik ga nu naar op 7. Kijk, en dan nog een jaartje eh, groep 8. En dan ga jij naar de middelbare school. En dan gaat het echte leven beginnen. Ja. ja, maar ook het leven van muziek. Maar daar heb je nu al eh, eh, heel veel verstand van. En, en je, weet ook, je weet ook heel veel populaire artiesten. En, en jij hebt een heel mooi nummer voor ons uitgezocht... voor alle luisteraars van van Zandvoort, toch? Ja. Vertel. Ed Sheeran met Sing. Ed Sheeran met Sing. Nou, luisteraars, eh, u wordt meteen muzikaal opgevoed nu. Iemand, <laughs> iemand van de generatie van tienjarigen.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 Celine Duif, ja. Celine, Ed Sheeran had je. En nou had je ook nog een verzoek voor Jet R, hè? Yes, sir. Jess, Jesser. Oké, nou ja, ik, ik, ga hem zo voor je opzoeken. Want ik kan hem niet zo, zo heel snel vinden. in, in onze muzikale bibliotheek. heb je al die cd's gezien? Duizenden cd's hier in de studio. Hè? Langs de wand. <laughs> Kijk ze kijken. Nee, er staat er geen één hier, joh. Er staat er geen één hier. Nee, we moeten ze altijd zelf meenemen om cd's te draaien. Want anders dan, eh, ja, dan, eh, dan eh, zijn er mensen die, die, die misschien steeds dezelfde cd draaien. Dat moeten we niet hebben. <laughs> Hey Celine, ik ga een, een beetje een oud nummer draaien van Kenny Rogers. zou, jij wel zeggen van ja, is ouderwetse muziek maar, maar, de luister, maar de luisteraars vinden het heel leuk. Ruby, don't take your love to town. Doei. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Rudy. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. of the town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. your love to town. For God's sakes, turn around. Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. Ja, luisteraars, eh, ik sta nou met eh, Dolly en met Celine met onze voeten heerlijk eh, in de branding. Want het is behoorlijk warm, eh, was het in de studio. We dachten, we gaan even naar de kust. En eh, ja, ik zie Dolly al niet meer. Het is bij de tweede zandbank. <laughs> ik kan niet meer! <laughs> jij gaat straks het nieuws voor ons verzorgen. Ja, is, eh, er nog, is er nog eh, spannend nieuws te melden? Jazeker, ja, ja. Waar je het net over hebt, dat is ook nog te melden. Oké. Ja, okay, is er weer actie geweest van de KNRM. Oh. Of de, de, van de reddingsmaatschappij? Ja. Maar hoezo? Was daar geen rennen meer aan? Eh, nou, nog net wel. Oké. Okay. <laughs> Daar doe je het met Charles Duif. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. En ook op de maandag natuurlijk, dat is een oude clip dit. <laughs> Ja, nee, ook op de maandag hoor, dan ben ik er ook. Gezellig, hè. En niet alleen Charles Duif natuurlijk, want Dolly Tempierik is er vanmiddag ook. Want eh, ik heb, zojuist eh, heb ik eh, met haar afgesproken dat ze zo rond de klok van half één... dat zij u allemaal gaat verrassen met ja, het lokale nieuws, zoals dat heet. Kleindochter Celine zit er ook nog steeds. Celine? Ja. Jij had weer een mooie voor, voor ons uitgezocht, hè? En ik heb maar rot gezocht, maar je had de foute letter eerst gezegd. <laughs> <laughs> nou, ja, had de foute letter niet Ja, het was een foute letter. Uh, Jess, Jess R, hè? Ja. En die heeft samengezongen met, eh, hoe heet die weer, Ali C? Ali B. Ja, ik dacht Ali C. <laughs> nee, ik plaag je maar een beetje hoor. Ali B. En eh, eh, is het een rapnummer of wat, is het? Ik ken het niet. Ja, het is, soms wordt er ingezongen en er komen ook stukjes dat erin wordt gerapt. Wat, wat praat je deftig? Nee, niet echt. <laughs> hey, hoe, heet het, hoe, heet het, hoe heet het liedje? Uh, my Boy. Me Boy. Maar, wie boy, geloof ik, hè? Ja. Nou, we gaan ervan genieten, luisteraars. Oké, kleine soldaatje, deze is voor jou. Kleine mini-yes-app. Eh. <laughs> Het is je daddy en deze is voor jou. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Hey kleine jongen, hier spreekt je trotse vader. Haal uit je daddy, want je daddy zal je waken. Je daddy heeft gehangen en gestrokeld op de straten. Maar nu is alles anders, zal me netten gaan gedragen. Want ik wil dat je weet, dat ik nu voor je leef. Dat papa op je let en op tijd je flesje geeft. Shout-out naar mijn vader, ja die man was er altijd. Plus die man heeft me geleerd hoe een echte vader moet zijn. Dus wat ik heb bereikt dat geef ik aan mijn zoon. Ik deel het met mijn mensen, spit het op de microfoon. Dus luister kleine boy, je daddy is vlak hier. En ook al ben ik onder rood, weet dat ik jou zie. Haal Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen, zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Ik werd de verliefd, uit de liefde kwam jij. Negen maanden lang kwam je langzaam dichterbij. Natuurlijk was ik bang, kleine man, wat denk jij? Maar je maakt je papa en je mama samen zo blij. Nu word ik gewekt door je lach elke dag. En ik hou je hand vast, elke hap, elke stap. En ik snap dat je straks denkt, dit is mijn pad. Maar wat je ook doet, laat je leiden door je hart. En wat er ook gebeurt, ik zal altijd voor je klaarstaan. Twijfel over al aan, behalve daaraan. Kijk je pa gaan, doe het voor de man van mijn leven. Ik heb nooit geweten dat ik zoveel om niemand kon geven. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Een nieuwe tijd is begonnen. Ook al weet ik dat je het nu nog niet begrijpt, kleine jongen. Je kijkt naar je pa alsof je net je eerste prijs hebt gewonnen. En doet alsof je wijs bent geworden, ey. 7 uur in de ochtend, papa is kapot. Mijn mama haalt je uit de wieg en legt je in mijn bed. Je kruipt naar me toe met je kleine ronde kop. En je beseft dat je papa ligt te slapen, dus je trekt je papa aan zijn haar zodat je papa wordt gewekt. En je papa die is gek, gek op jou, check it nou. Ben ik helemaal verliefd, dus ik draai me om en ik zie dat je geniet, dus ik kus jou meteen steen op je kleine bolle wangetje. Ben in de ban van een fanboy mannetje, mannetje. Kom maar lekker liggen op mijn borstkast. En wees niet bang dat ik je loslaat. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Dit is voor mijn boy, mijn kleine, kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. I know I've said it too many times before, and I said I'd never say it again. And I guess I shouldn't say anything at all, since you're supposed to belong to him now. But you know, I just can't let you go without telling you how much I love you. So that's why I'm gonna have to say it just one more time. Honey, come back, I just can't stand these lonely days a little bit longer than the last time I held you. Seems like a hundred years ago. Back to his arms, I never know the joy of love like honey come back where you belong to only me well i guess that's about all i gotta say i'm gonna take my bags and i'm gonna walk I know those bright lights are still calling you, honey. Big fine cars and fancy talk. But if you ever want somebody to just love you, someday who knows you just may. Just give me a call, you know where I am. And here's what I'll say. Honey, come back, I just can't stand Each lonely day's a little bit longer Than the last time I held like a hundred years ago. Back to his arms and never know the joy of love that used to taste like honey. Come back where you belong to only me. Honey, come back. Ja, luisteraars, het is alweer bijna half één. Dat betekent, eh, als ik mij niet vergis... Ik vergis me niet. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dat klopt weer helemaal wat die meneer zegt. Ik ga voor u het... Eh, Regionale nieuws eh, van maandag 20 juli en het afgelopen weekend natuurlijk aan u doorgeven. Zondagochtend rond 10 voor 10 is in de keuken van een appartement in de Lorentstraat brand uitgebroken. Onder andere de ladderwagen moest ingezet worden omdat het appartement op de vijfde etage lag. Toen dat eenmaal gebeurd was, was de brand snel geblust. De Zandvoortse brandweer was met twee spuitwagens en de ladderwagens snel en adequaat ter plaatse. Voor de zekerheid werden ook nog twee ambulances opgeroepen. Een van de bewoners had wat rook binnengekregen... maar na controle van het ambulancepersoneel hoefde hij niet naar het ziekenhuis. Gistermiddag is de KNRM, oftewel de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, ingezet voor een zoekactie. Gelukkig waren de vermiste personen snel op de wal herenigd en kon de Annie Police weer onverrichte zaken retour. Mooi om zoveel watersporters te zien. Houd er echter rekening mee dat wij op zo'n moment, of wij, dat de KNRM op zo'n moment een vaste koers wil lopen voor een zoekslag. Een scooterrijdster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zandvoort-Zuid. De vrouw werd rond half twee aangereden door een automobiliste op het ingenieur G. Friedhofplein in onze woonplaats. De vrouw kwam bij de aanrijding ten val. De scooterrijdster is opgevangen door ambulancepersoneel en na de eerste zorg ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. Haar man, die op een eigen scooter naast haar reed, kwam met de schrik vrij. Politieagenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval. Vrijdagmiddag heeft er een gesprek tussen burgemeester Niek Meijer en Bas Lemmens van de Chin Chin plaatsgevonden. Het resultaat is dat de discotheek in de Haltestraat open mag blijven. De Chin Chin heeft zelf met spoedmaatregelen genomen om een verantwoorde, veilige situatie te creëren. De ordemaatregel om de horecagelegenheid tijdelijk te sluiten... acht burgemeester Meijer daardoor niet langer nodig. Aanleiding voor de tijdelijke sluiting was een aantal ernstige geweldsincidenten... in de nabijheid van de horecagelegenheid... waarbij bezoekers en personeel van de Chin Chin betrokken waren. Eigenaar Lemmens erkent dat er fouten zijn gemaakt en beter had, had kunnen handelen. Een van de maatregelen is dat de bij de geweldsincidenten betrokken personeelsleden per direct niet meer werkzaam zijn in de discotheek. In samenwerking met de politie en de gemeente Zandvoort wordt er gewerkt aan structurele maatregelen voor veiligheid en rust in de omgeving van de Chin Chin. De gemeente heeft aangekondigd dat vanwege de geweldsincidenten die hebben plaatsgevonden het horeca-sanctiebeleid zal worden toegepast. Op de A9 richting Amstelveen stond zondagmiddag een lange file door een ongeluk net voor het Rottepolderplein. De afrit naar de A200 was enige tijd afgesloten. Het ongeval gebeurde iets na twee uur. Om half drie stond er 7 kilometer file, meldde de VID. Rond half twee vond een kopstaartbotsing plaats, ook op de A9. Net daarvoor was een traumahelikopter geland naast de A9 bij Sparendam... zodat een traumaarts in een ambulance die vanaf Beverwijk kwam kon instappen. Voor de Nederlandse kust is een nieuw soort snoerworm ontdekt. De worm is onopvallend, maar is wel zeer giftig. Sommige exemplaren bevatten een voor mensen dodelijke dosis tetrodotoxine... een gif waarmee ook de kogelvis is uitgerust. Nadat de worm een paar jaar geleden werd gevonden in de Oosterschelde... heeft DNA-onderzoek nu uitgewezen dat het om de eh, Cephalotrix simula gaat. Dat meldt natuurbericht.nl. Met de ontdekking van een nieuwe soort die oorspronkelijk uit het noordwestelijk deel van de Stille Oceaan komt wonen er 20 soorten snoerwormen in Nederlandse wateren. Vooralsnog is de worm alleen in Zeeuwse wateren gevonden... maar toch kan niet worden uitgesloten dat hij inmiddels ook voor de Noord-Hollandse kust rondzwemt. De wormen worden ongeveer 20 centimeter lang en 2 millimeter dik. Overigens hoeven zwemmers niet al te zeer te vrezen. Alleen wie gemiddeld 5 wormen binnenkrijgt, loopt het risico te overlijden. Nou, wat een geruststelling, hè? parkeren is niet voor iedere gemeente winstgevend. Plaatsen als Papendrecht, Almere en Nieuwegein leggen er met respectievelijk 24, 70, 15,40 euro en 12 euro per inwoner zelfs flink op toe. Voor de gemeenten Valkenburg, Zandvoort, Noordwijk en Bergen is het stallen van auto's wel een goudmijn. De top van grootverdieners van parkeren zijn niet toevallig toeristenplaatsen die massaal bezocht worden door dagjesmensen... Dat blijkt uit een overzicht dat CROW KPVV maakte over inkomsten en uitgaven van gemeenten rondom parkeren. Beide kennisinstituten leveren kennis over verkeer en vervoer van, aan bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Het beste kostenbatenplaatje wordt in Valkenburg aan de Geul opgemaakt... waar per inwoner maar liefst 110 euro binnenkomt. Na aftrek van kosten ziet de Limburgse stad een bedrag van 77,90 euro in de gemeentekas vloeien. Zandvoort volgt op de voet met 74,70 euro. De kustplaatsen Noordwijk en Bergen nemen met 61 euro en 60,90 euro de derde en vierde plek in. Tot zover het regionale nieuws van eh, maandag. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, in de middag vanuit het zuiden geleidelijk meer bewolking... en in de namiddag en avond gevolgd door wat regen of een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden bij een zwakke tot hooguit matige zuidenwind. Vanavond en vannacht wat regen of een bui en een graad of 18. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Dinsdag eh, krijgen we wat wolkenvelden, wat zon en in de vroege ochtend nog wat gespetter. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Woensdag tot en met vrijdag blijft het droog met geregelde zon en een graad of 21. Al dus het weerbericht volgens Jeroen Jansen. can hear music, the Beach Boys. Ik roep uw naam, luisteraars. Eet smakelijk als u lunst. I call your name. De mama's en de papa's doen dat met mij. But you're not there. Was I to blame for being you know I can't sleep at night. But just the same. is uh, Radio Zandvoort, ZFM. En uh, u luistert naar ZFM Lunst. En uh, na de klok van 1 uur natuurlijk cabaret, Dan gaan we lachen. Rond de kwart over 1, dan gaan we praten met Joop van Ness over het afgelopen weekend. Wat is er allemaal gebeurd in Zandvoort aan evenementen en spannende dingen. Joop, die weet ons altijd uitstekend te informeren. Dolly gaat met hem praten straks. En om half twee dan vertelt Dolly u het lokale nieuws. En eh, naast de onderwerpen die u zojuist heeft gehoord... zijn er misschien ook weer andere zaken naar voren gekomen... die de moeite waard zijn om even aan u door te geven. Eh, we gaan eh, goud vanuit verder met Cliff. Hout met Cliff Richards. It will be me, oftewel eh, ik zal het zijn die aan jouw huisje staat te kloppen. Midden in het bos. Eh, <laughs> Celine. Ja. ja. Eh, jij, hebt ook weer een mooi nummer voor ons uitgezocht, hè? het gaat over een droom. En wat voor droom is dat nou? nou droom, ik. droom jij wel eens s'nachts dan? Ja. ja. <laughs> En waar droom je dan van? Van je opa? <laughs> nee, maar... Ehm, nee? Nou, eigenlijk bijna nooit, maar... Oh, oké, oké. ik droom wel, maar ja? niet over jou. Oh jee, oh jee. nou, is maar goed ook, hè? Toch? <laughs> Je moet, je moet niet over oude mannetjes dromen. Je moet over, over jonge, jonge, mooie jongetjes eh, dromen. Heb je al een vriendje? Nee. Ah, waarom niet? Nou... Heb je wel verkering gehad al, of niet? Ja. Oh jee. En was ze spetter? Mm beetje. Een beetje. <laughs> hey, uh, het nummer wat jij, we hebben het over dromen en zo. Uh, het nummer wat jij aangevraagd hebt is Teenage Dream. Ja. En dat is van uh, Katy Perry, Ja. En wie is Katy Perry? Want ik ken haar niet. Nou, dat is mijn lievelingszangeres. En... Waar komt ze vandaan? Waar woont ze? Weet je dat? Hmm, volgens mij in Canada, maar dat weet in niet. Canada, oké. Okay. Ja. Dat is een fietsen. <laughs> en ook nog een eind zwemmen daarna? Ja, <laughs> dat denk ik ook wel. Ja. hey, teenage, we gaan, ervan, eh, we gaan ervan genieten. En de luisteraars met jou. Doei. Oké. Okay. Kondig hem maar even aan. Hier is Katy Perry met Teenage Dream. Goed gedaan. ze toch alles. De, de jazzliefhebbers, eh, de bluesliefhebbers. Dit is Jimmy Smith. Dit ook wel lekker lunch hoor, met zo'n zwingend uh, hemmend orgel op de achtergrond. Dan willen je croissantjes wel naar binnen glijden. Eet smakelijk hè. een eh, lekker stukje zwing. En was dat eh, Jimmy Smith op zijn Hammond Orgel. We gaan even naar Amerika, niet letterlijk. We gaan naar de groep Amerika met My Back Pages. Crimson flames tied through my ears as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. forth, rip down all hate I screamed.